Annette Schut met het NOS Journaal. Een patent waarop Ronald Plasterk het alleenrecht heeft geclaimd... wordt naar verwachting binnenkort in de VS toegekend. Dan kunnen fouten die Plasterk bij de aanvraag heeft gemaakt... ook daar aan het licht komen, zegt een octrooispecialist tegen NRC. Volgens hem kan het patent op de kankertherapie daarmee ongeldig en waardeloos worden... wat tot claims tegen Plasterk zou kunnen leiden... De krant schreef eerder dat Plasterk na zijn ministerschap miljoenen verdiende aan patenten... terwijl een andere wetenschapper bijna niks kreeg. Plasterk zei eerder dat in overleg met collega's was geoordeeld dat hij de uitvinder was op de patentaanvraag. De kwestie ligt gevoelig omdat Plasterk genoemd wordt als kandidaat premier. Bij het Concertgebouw in Amsterdam hebben enkele tientallen mensen gedemonstreerd... toen binnen het Jerusalem Quartet uit Israël optrad. De betogers probeerden zoveel mogelijk lawaai te maken... maar dat was niet te horen in de concertzaal. Het optreden verliep verder rustig. In het Drentse Borger zijn vanavond zeven amateurvoetballers gewond geraakt... nadat ze uit een open bus waren gevallen... Ze werden met hun team door het dorp gereden omdat ze met SV Borger kampioen waren geworden. Volgens RTV Drenthe vielen ze uit de bus nadat de reling afbrak. Vijf spelers moesten naar het ziekenhuis. Volgens de politie raakte geen van hen levensgevaarlijk gewond. ADO Den Haag is door naar de halve finales van de play-offs voor een plek in de eredivisie. Ze speelden vanavond thuis gelijk tegen de Graafschap... nadat ze er dinsdag in Doetinchem met de winst vandoor waren gegaan. ADO stuit woensdag op de nummer 16 van de eredivisie.